Zes uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. 15 Nederlandse burgemeesters waarschuwen voor een grotere tweedeling in de maatschappij door de coronacrisis. De burgemeesters voorzien een toename van armoede, huiselijk geweld en werkloosheid in achterstandswijken. In een manifest vragen ze de regering om extra geld voor kwetsbare gebieden. Het manifest is onder andere ondertekend door de burgemeesters van Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Groningen en Utrecht. Het aantal Amerikaanse militairen dat in Duitsland is gestationeerd wordt flink verminderd. President Trump heeft bevestigd dat hij bijna 10.000 militairen terug wil halen. Dat doet hij omdat Duitsland zich volgens hem niet houdt aan de afspraken over de financiering van de NAVO. De president zegt al jaren dat Europese leden meer moeten bijdragen aan het militaire samenwerkingsverband. Het besluit is niet overlegd met de andere NAVO-lidstaten of met Duitsland zelf. In Nieuw-Zeeland zijn toch weer twee coronabesmettingen geregistreerd. Vorige week werd het land nog coronavrij verklaard... nadat er 17 dagen op rij geen besmettingen waren gemeld. De twee nieuwe gevallen zijn mensen die onlangs terug zijn gekomen... van een bezoek aan het Verenigd Koninkrijk. De gevallen zijn aan elkaar gerelateerd. Het coronavirus is wereldwijd inmiddels bij meer dan 8 miljoen mensen vastgesteld. dat gaat om de geregistreerde gevallen. Het werkelijk aantal ligt hoger. Het aantal geregistreerde doden wereldwijd is nu meer dan 434.000. Om te voorkomen dat het woningtekort verder oploopt... moeten er de komende 10 jaar 845.000 nieuwe woningen gebouwd worden. Dat staat in een rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens het rapport komen starters, middeninkomens en kwetsbare groepen... nu maar moeilijk aan een goede woning. En het weer, wolkenvelden vanochtend en soms valt er regen.